8 uur. Freddy van met het NOS in dat de Verenigde Staten iets moeten doen tegen het wapengeweld in dat land. Gisteren schoot een man negen mensen dood op een school in Oregon. De schietpartij leidde onmiddellijk tot een nieuw debat over wapenbezit. President Obama zei na de schietpartij nog eens dat hij nieuwe regelgeving wil om schietpartijen zoals in Oregon te voorkomen. Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich zorgen over natuurgebied Heumensoord. Daar is een tentenkamp gebouwd voor maximaal 3000 vluchtelingen. Heumensoord is een belangrijk waterwindgebied voor Nijmegen en omgeving. Vitens vreest vervuiling door de olie die nodig is voor de verwarming. Op het terrein komen 60 tot 80 olietanks van elk 1000 liter. Die moeten straks iedere dag worden bijgevuld. Als er dan iets fout gaat, hebben we een echte calamiteit, zegt een woordvoerder. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix krijgen een eenmalig extraatje van 500 euro bruto. Het kabinet heeft de Rijksambtenaren zo'n bedrag beloofd, dus krijgen de drie leden van het Koninklijke Huis dat ook. In de wet is vastgelegd dat de koning, zijn vrouw en zijn moeder het inkomen van de Rijksambtenaren volgen, schrijft premier Rutte in een brief aan de Tweede Kamer. En in Rotterdam is een man aangehouden op verdenking van cocaïnesmokkel. Hij werd met twee anderen betrapt toen hij s'nachts op een haventerrein liep waar eerder cocaïne was ontdekt. De mannen probeerden in een auto aan het arrestatieteam te ontkomen. Nadat de auto was klemgereden werd één man van 38 gearresteerd. De andere twee wisten weg te rennen. De auto had valse kentekenplaten en er lagen inbrekerswerktuigen in. Vorige week waren op het haventerrein drie containers uit Zuid-Amerika ontdekt... met in totaal 450 kilo cocaïne.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 Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat tussen Hoevelaak en Barneveld 10 kilometer. En dat komt vanwege de afgesloten A30. Die is in beide richtingen nog dicht tussen Barneveld en Ede. Er is eh, eerder vanmiddag een flink ongeluk gebeurd. En Rijkswaterstaat verwacht nog een groot deel van de avond nodig te hebben om de A30 weer vrij te krijgen.